en een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het taal. Een man die in Barneveld wilde helpen nadat een auto stil was komen te staan op een spoorwegovergang is door een trein gegrepen en overleden. De man wilde een vrouw uit de auto helpen, maar op dat moment kwam er een trein langs die de man greep. De vrouw raakte zwaar gewond, een andere man in de auto licht gewond. In Veldhoven heeft brand gewoed in een garage onder een groot appartementencomplex. Zeven auto's zijn uitgebrand. Meer dan 30 bewoners van het complex moesten hun huis uit omdat er veel rook vrij kwam. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt en mogen terug als het gebouw goed is geventileerd. De Russische regering investeert de komende zeven jaar 52 miljard euro in ruimtevaartprojecten. Rusland wil in de kopgroep blijven op het gebied van ruimtevaarttechnologie geld gaat naar het internationale ruimtestation ISS, studies naar de maan, Mars en andere hemellichamen in het zonnestelsel, zegt premier Medvedev. De politie heeft een sms-bom ingezet om de daders van een steekpartij in Hoek van Holland te vinden. Op 18 november staken een man en een vrouw daar tijdens een rit een taxichauffeur neer. 2000 mensen die op die dag in Hoek van Holland hebben gebeld... kregen vandaag van de politie een sms. Die hoopt dat er iemand tussen zit die informatie over de daders kan geven. Unilever stopt met het gebruik van microbeads in verzorgingsproducten. De kleine plastic korreltjes worden gebruikt voor een schurend effect. Een deel van de microbeads komt via de waterzuivering in zee terecht en van daaruit in de voedselketen. Nederland is het eerste land waar Unilever stopt met de korreltjes. Wereldwijd moet het gebruik in 2015 verleden tijd zijn. Op de kerstmarkt in Gent hebben zeven mensen vandaag een tijdje vastgezeten bovenin het reuzenrad. Ze hebben zelf de hulpdiensten gebeld nadat de mensen die het rad bedienen het hadden stilgezet. Ze dachten dat er niemand meer in zat. Het weer. Vannacht klaart het op en kan het een graadje vriezen. Morgen begint de dag koud met wolkenvelden en zon.